voor spoedige start. Kees Groot met het NOS-journaal. Op treinstations waar toegangspoortjes de afgelopen tijd zijn dichtgegaan... verkoopt de NS 2% meer kaartjes dan daarvoor. Volgens de NS levert de maatregel landelijk 24.000 extra betalende reizigers per dag op. Dit jaar zijn er op tientallen stations poortjes gekomen... waardoor zwartrijders moeten worden tegengehouden. De maatregel moet de veiligheid voor reizigers en NS-personeel verbeteren. Denemarken wil dat binnenkomende asielzoekers gaan meebetalen aan hun opvang. Volgens het plan van de regering moeten ze waardevolle bezittingen als juwelen en alle cash boven de 400 euro inleveren bij de grens. Persoonlijke zaken zoals trouwringen mogen ze wel houden. Volgens de regering is de maatregel nodig om de opvang betaalbaar te houden. In Denemarken zelf en in andere landen leidt het plan tot veel ophef. Bij Indonesië is een boot gezonken met meer dan 100 mensen aan boord. Volgens persbureau Reuters zijn er zeker twee doden. De meeste opvarenden worden nog vermist. Volgens overlevenden kwam de veerboot voor de kust van het eiland Sulawesi in stormachtig weer terecht. Door de hoge golven is de boot waarschijnlijk omgeslagen. De Achterhoekse band Normaal heeft gisteravond afscheid genomen van zijn fans. In een uitverkocht Gelredoom kwam er na 40 jaar een einde aan hun carrière. Tijdens het laatste concert, Aju de Mazel. zongen de artiesten nog één keer bekende nummers als Oerend Hart. De band stopt onder meer vanwege de gezondheidsproblemen van zanger Benny Jolink. Een vrouw uit Gelderland heeft gisteravond Nederlands hoogste casino-jackpot ooit gewonnen. Ze won 3,65 miljoen euro op een speelautomaat bij het Holland Casino in Utrecht. Volgens een woordvoerder zat ze nog niet zo lang te spelen en kan ze er dus ook niet veel geld in hebben gegooid. Het weer, wolkenvelden, maar vooral vanochtend schijnt de zon ook af en toe. Het is erg zacht met vanmiddag 12 tot 14 graden. Later vandaag meer bewolking en vooral in het westen kan wat lichte regen vallen. Tot de kerstdagen blijft het zacht, soms met regen en een stevige wind.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 Actueler kan niet. De Conscious Rednecks hebben de sleutel gekregen. Je hoorde dat in I've Got Your Key. Moses Wrangel mist helemaal niets en vertolkt dat in We Ain't Missing Nothing. En van wie is die sleutel dan wel? Die is van KLN en Jots Christina zingt erover. Nee hoor, alle gekheid op een stokje. De songs hebben niets met elkaar te maken. Van harte welkom en ik wens je weer veel luisterplezier. fine tonight. The curves of your body fit that dress just right. You know just what you're doing to me.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 She'll chain you up, make you cry, take you for a ride, hang you out to dry. Her name is Kayla Ann and she wants to have a ball tonight. make you cry, take you for a ride, hang you out to dry. Her name is Kelly and she wants to have a ball. home. Het eerste uur aandacht voor het album en de act van de maand. Ook het Nederlands blok komt weer aan bod. De original van deze week is Put Another Lock on the Fire. In het tweede uur een cover van deze song. Crossroads. Dit is het favoriete album van de maand. Van alle countryhelden uit de jaren 90 was Alan Jackson altijd het meest bescheiden. Gars en Shania gaven de meest spectaculaire concerten. En Reba had naast haar muziek ook een carrière als tv-ster. Maar Alan Jackson was altijd gewoon Alan Jackson. Een sympathieke gast met een mooie donkerbruine stem die met de regelmaat van de klok albums van een constant niveau afleverde. En dat doet hij nog steeds. In de afgelopen jaren verschenen er maar liefst vijf Jackson-albums en nu is er het nieuwe Angels and Alcohol, waarop Jackson laat horen dat hij het nog altijd niet verleerd is. There you were standing by the screen door slamming, rather clear what's taking place. You were holding on to Louis, he was packed and he was heavy. That plastic handle just about to break. Well, then you picked up Chloe, she knew y'all were going. She started barking like a tank. Well, I was shocked and I was joking, but I would not be lonely. Cause I got Jim and Jack and Hank zucchini's, your apple martinis. Take what's left there in the bank. Take your flat iron and your curlers, your sparkling water, and that damn perfume I never liked. Take your black Mercedes, all that stuff for ladies. To me, you're just a total blank. became a little sad and called up my old dad. He said, Son, you just woke me from my nap. I told him you had left me. He said, Son, now don't you hate me. You know exactly what I think. You know you're better off. You can fish and you can golf. You still got Jim and Jack and Hank. Take your string bikinis, your apple martinis. Take what's left there in the bank. Take your flat iron and your curlers, your sparkling water and that damn perfume I never liked. Take your black Mercedes, all that stuff for ladies. To me, you're just a total blank. Go on and leave me, baby. I don't need you. I got. whiskey, I began to listen. The songs out in my truck you couldn't crank. I started feeling empty, then again it hit me. I've got Jim and Jack and Hank. Take a strain. Mercedes, all that stuff shining. George Strait, old friend. Can't forget Hank Jr. and all his rowdy friends. I'm gonna clean out the whole crowd, baby. Oh yeah. Goodbye. Dat was Alan Jackson met Jim en Jack en Hank. De eerste single afkomstig van zijn laatste album. Sarah Gail Meach neemt het sokje van hem over met At the Bar Again. Yeah, I found love in Southern California But it wasn't long And I've got no one in Southern California Except for the locals at my neighborhood bar So I'm at the bar again Drinking with my only friends Thinking back broken hearts. Yeah, I'm at the bar again. He lied to me in Southern California Southern California. Man, those city lights, can make you feel like hell. So I'm at the bar again, drinking with my only friends, thinking about the times we had when we were.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 Met Hey Bobby scoorde Katie Oslin een top 10 hit. We schrijven 1987. Ik ben nog geweldig trots op het feit dat ik in 1986 Lee Towers in contact heb gebracht met Dobie Gray. Het gevolg was dat Dobie in Lee's Gala of the Year stond. Ter gelegenheid daarvan werd het album From Where I Stand uitgebracht. Helaas zonder veel succes, hoewel de titelsong een juweeltje is. understand how much your love has done for me. Is it clear? I will always want you near. Is it written in my eyes how much I love you? From where I stand. a silver thread of starlight in the evening. I could hardly feel my heart before you held it in your hand. And I hope you're never far from where I stand. my heart away. You held me close beside you and helped me find my way. Honestly, you are still the one for me, and my heart. van deze week. Tom Paul Glazer scoorde solo zijn grootste hit met de door Shel Silverstein geschreven Put Another Lock on the Fire, met als hoogste positie de 21ste plaats in de country hitlijst. Ook leverde hij een bijdrage aan het album Wanted The Outlaws, samen met Willie Nelson, Waylon Jennings en Jesse Coulter. Begin jaren 80 was hij met zijn broers Jim en Chuck in Nederland. In het tweede uur een cover van Put Another Log on the Fire. Put another log on the fire. Cook me up some bacon and some beans. And go out to the car and change the tire. Wash my socks and sew my old blue jeans. Come on, baby, you can fill my pipe and then go fetch my slippers and boil me up another pot of tea. Then put another log on the fire, babe, and come and tell me why you're leaving me. Now don't I Push the car on Sunday. Don't I warn you when you're getting fat? Ain't I gonna take you fishing with me someday? Well, a man can't love a woman more than that. Ain't I always nice to your kid sister? Don't I take her driving sweet, and you know it ain't feminine to fight. So put another log on the fire. Cook me up some bacon and some beans. Go out to the car and lift it up and change the tire. Wash my socks and sew my old blue jeans. Come on, baby, you can fill my pipe and then go fetch my slippers. and boil me up another pot of tea. Then put another log on the fire, babe, and come and tell me why you're leaving me. Hij is net gescheiden van Hollywood-actrice Manny Moore en wordt ongelukkig van het vooruitzicht van de winter. Het zou de eerste eenzame kerst in vijf jaar worden. Ik dacht bij mezelf, What the fuck ga ik doen, zegt Adams in een interview met het Rolling Stone magazine. Troost vindt hij in 1989, het hitalbum van Taylor Swift dat op dat moment alle records breekt. Adams hoort meer dan gelikte popsongs. Ik bleef maar nadenken over de emoties in de nummers en de manier waarop ze in elkaar zaten. Luisterend naar het album ontstond voorzichtig het idee om de nummers volledig om te vormen naar zijn eigen stijl. All You Had To Do Was Stay is een van die bewerkingen. De country songs uit eigen land is een vast onderdeel en onlosmakelijk verbonden met dit programma. Tex-Mex en Cajun muziek wordt ook in ons eigen land gemaakt. Een drietal songs heb ik voor deze rubriek geselecteerd. Dwayne Verheide is door good old Flaco Jiménez in de armen genomen en hij steekt de oude meester naar de kroon. Samen met zijn band de Tex-Mex Explosion vertolkte Dwayne het Los Lobos succes Serenata Norteña. Vervolgens zoeken we het in de Cajun als Captain Gumbo het aloude Colinda voor het voetlicht brengt. Pinchitas Caliente waagt zich aan het door Dick van Altena geschreven Go in Loco. A sonar del nuestra Crossroads, Kees de Haan. country. Adios, man, I'm going loco. My heart is sad and missing you so. You left me behind. Now I'm losing what's left of my mind. If to the end of the world you wanna go, and to the end of the world I will follow. That's what you said, microwave on the radio. It's not the end of the world to me. Adios, man, I'm going loco. My heart is sad, I'm missing you so. You left me behind. Now I'm losing what's left of my mind. here lonely and solo. Now that I know that the wave on is the end of the world tune. Adios, man, I'm going. Dit was het blokje Country uit eigen land. Op zijn onlangs uitgebrachte album Cash Country gaat Don Henley het duet aan met Dolly Parton in When I Stop Dreaming. Het is meteen de mooiste song van het hele album. Fresh New Country. When I I'll stop loving you. Well, the worst that I ever been hurt in my life, the first time I ever have wanted to die was the night when. asked me if I could forget. swim, I'll stop loving you. Crossroads. Dit is het favoriete album van de maand. Tien nummers schotelt hij ons voor. Zes ballads en vier midtempo nummers. Het openingsnummer You Can Always Come Home is meteen een van de hoogtepunten, een ballad die langzaam op gang komt, maar steeds indrukwekkender gaat klinken. Alan Jackson. out in the bright sunshine. Follow your heart and remember anytime. You can always come home matter how right or wrong you've gone, you can always come home. So pack your bags, smile and say goodbye, and chase those dreams. And when you lay down at night, you know that there's some for you every day, even if you never. Young, My daddy said to me the very same words. And I took those words with me when I was afraid. I'd pull them out and think just how much they mean to me. You can always come home. Where Voor mij was dit een happy hour. Hopelijk voor jou ook. En als dat zo is, neem ik je graag mee naar het tweede uur van Crossroads. Sonny Sweeney helpt een handje bij dit afscheid voor even. Welcome to happy hour. on the neon sign. He won't if I stop for just one. I could still make it home in time. As my eyes grow accustomed to smoky dim lights, I see the jukebox near the door. wenst jullie allemaal fijne dagen.